Hier in de foyer aan de bar achter mij zitten ze dan echt, de Beatles. first of all, you introduce yourselves. George Harrison, Paul McCartney, John Lepper, Jimmy Nickel. The question we just had from one of the uh, people in the audience is, were any of you in love? Me. <laughs> yes, he's married. That's right. <laughs> yes, of course. Does that put you in an exceptional position? Oh, Being married? on Sunday, yeah. On Sunday. <laughs> Would you want to get married, the others? No, I don't like marriage. Why not? No good, no good marriage. It's good. What do you think? Mm -hmm. I don't know yet. It's when I've got some more money. Cost money to get married? Well, you need a bit, don't you? No. to marry? You need a new suit and hat and that. Is Did your wife expensive? quite, quite. Yes. How much did she cost when you bought her? Uh, she was about fifty pounds in Nairobi. But she was second hand, wasn't she? was <laughs> she? Was she second hand? How dare you? Well, he said. Herman, nog een vraag, Ja, uh, hier is een jongen die wil daar meteen eigenlijk op aansluitend. Ja, Hoe vinden de Beatles de Hollandse meisjes? Um, well, yeah. what, do you think of Dutch girls as far as you've seen them? Any views? Very good, yes. Very mm-hmm. good? Very what nice. Hmm? Why? What did you say? Why? Why are they good? Yeah. Well, all girls are good, actually, you know, but I mean... What makes a girl good? Wat makes a girl good? I don't know, you know. <laughs> oh no, I'm just helping it. ja, Berend, ja, die meisjes doen alles om bij de Beatles in de gunst te komen. Uh, je moet eens kijken, ze hebben zichzelf in geweldige Beatlejurken gestoken. Eh, dat kun... Ja, ga staan, ga eens even staan. En daarachter staat er nog een. Dat zijn eh, dezelfde meisjes die vanmorgen in Volendams kostuum bloemen hebben aangeboden. Ah, Wat je van die The same ones who were in the costume this morning. That's quite a change, yeah? Uh, ja. This, uh, uh, this, this dress. I think this one. This one, I think. Yeah, it makes money for you. No. No, it's, the other one's a bit old-fashioned, isn't it? It's like the clogs. This, this thing with the clogs. If you were a girl, you were not a beetle, would you wear a dress like that? Well, the girls look better, don't they, than they did this morning. You're right. I think so. <laughs> Next question, please. Zij, en de liefde voor de Beatles die kent geen grenzen, want er is zelfs een meisje hier helemaal uit, waar kom je vandaan? Bangkok. Ga jij eens even staan, dat iedereen je goed kan zien. Zal ik even gaan zitten? Ja. Waarom, waarom kom je helemaal uit Bangkok voor de Beatles? Komen ze toch ook in Hongkong, of niet eh. dichterbij? Nou, maar ze komen niet door Bangkok, geloof ik, hoor. Nee, maar is Hongkong niet dichter bij Bangkok dan uh, Hillegom? Misschien wel, maar ik ken niemand in Hongkong. <laughs> Hier wel? Ja, zeker. En heb je contact met ze gehad? Heb je gesproken? Jazeker. En vallen ze nu tegen of vallen ze mee? Nee, ze vallen wel mee, hoor. <laughs> Mag ik jou dan een vraag stellen? Vind jij de Beatles zonder Ringo de Beatles? Nee, maar zeg dat nou maar niet tegen die andere jongen. <laughs> Goed, dankjewel. Dankjewel. Uh, wie had er nog een vraag? Jij? ja, ik wilde dus vragen of de Beatles buiten dus Engeland of in Engeland zelf nog bepaalde favoriete bandjes hebben. Zoals Swingin' Blue Jeans, Dave Clark 5, Fred in the Dreamers of zo. Ja, ja. Iets van die naartoe. Ja, ja. Well, you, you heard the names they mentioned. Whether you have any favorites? in England uh, with a new band? Searchers. Searchers and the Rolling Stones were like. Very good. Jij had nog een vraag, helemaal uit Bangkok. Nog een vraag. Nee, ik had jij een vraag. Oh, had een vraag. Ik wilde vragen of eh, Jimmy het moeilijk vond om die rol van Ringo zo ineens over te nemen. Ah. You're on, Jimmy. Whether you find it difficult to take over the role of Ringo. Uh, No, not really. No. <laughs> as far as Ringo, I can never, um, I can never make up for what Ringo is. You know. How, how I just try. Um, until next Thursday. Next Thursday. Yes. So you're sort of understudy. Yes, I am. You think it's a great break? Oh yes. Excellent. Treating you good. marvelous. <laughs> <laughs> how is Ringo, by the way? He's he's, I think he's getting better. Yeah. Oh, we're off. He's ill. Eh, ik wilde graag vragen of ze die opname met eh, Tony Sheridan in eh, Hamburg, Of, dat ze ook, of dat ze ook een Beatle-opname Ja, heb je dat gehoord, Berend? Die opname die ze dus jaren geleden gemaakt hebben in Hamburg in de Twistkelder met Tony Sheridan. Of dat dus ook echte Beatle-opnamen zijn, wat zij ervan denken? You consider that the record you made with Tony Sheridan in the Star Club in Hamburg, do you consider that a real Beatle record? No, no, because most of them Tony Sheridan sings. know, so it's not. And they were made three years ago anyway. I think they're very good records anyway. You've improved? A bit. I hope so. You've changed? Changed. <laughs> Wouldn't say improved? We've improved, yeah. You think that, that, that the style and, and, and, taste will, will differ? Ballads will come in? Or... No. Well, they always, always, they always have ballads sometimes. Would you sing with a big band without the guitars? No. You wouldn't? No. People don't like the guitars, you quit? Yeah, probably. That's, that's, a question that people always ask you: What happens when you when you quit and how long it will go on? We have a big holiday when we quit. <laughs> ja, ja, dank je Berend. Hier. Ja, of de Beatles nog meer instrumenten bespelen als alleen gitaar en drum. Hè? Huh? Oh. Whether you play any other musical instruments besides the guitar and the drums. Yeah? Uh, I play mouth organ. Mouth organ. And a little piano. A little piano. And a little banjo. I play a little piano. It's about that big, very little piano. And uh, <laughs> with one finger. Yeah. Well, I think we can all play little bits of other instruments. You, you write your own songs. Weer een, uh, oh. een, een, maandagvraag eigenlijk zou ik het willen noemen. Het gaat geloof ik over de bas. Kom jij had iets, een heel praktische vraag, hè? Wie stopt hun sok als op reis <laughs> Who mends your stockings when you're on journey? All your stockings, your... Yeah. <laughs> socks. Socks. No. Um, we don't. Nobody. Just have them washed. No holes in them? No. Nylon. nylon. They're good. <laughs> That's a commercial. <laughs> All right. Next uh, question, please. Doen dus Beatles nog aan een sport? Of ze ook nog aan sport doen? That's another brilliant question, whether you indulge in sports. No, just swimming, water skiing, oh, ah, yes. Next oh. I said sport makes me ill. Sport makes you ill. Makes yeah. me ill too. What, makes you feel? <laughs> uh, uh, sleeping. Sleeping. And eating. We go fishing and cycling. <laughs> ja. <laughs> ja. Dat hysterische gedoe, dat dus altijd bij een Beatle optreden behoort te zijn. Vinden zij dat een bepaald nodig? Of hebben zij een bepaalde voorkeur voor een rustiger publiek? Ah. I'm translating the question. yeah, question. moet je wel weer. Eh, <laughs> Whether you think that the hysterical public is necessary for your act? Not necessary, but it helps. You know, it, gives a good atmosphere. We we all love it. Do you think it is when hysterical? Because some is. Some no, but it's nice when there's a lot of noise good going atmosphere. on. It's like a football match. Mm-hmm. You know, when there's a lot of noise going on, it's, it's good. It's a good feeling. Goal goal. Well, yeah. why is it always the girls? The more girls who are interested. Uh... In Paris. Well, that's because we're fellas, isn't it? If it was all boys, there'd be something funny. <laughs> Oh. Weer, is hier een, brandende vraag naar voren gekomen over dat zwemmen, of ze dan een badmuts dragen. This is a very great question. Uh, Van een meisje, hoor. From a girl, whether you wear something on your head when you're swimming. No. no. no. What to Gets wet, Same as everybody else, is it? Eh? It's real. It's real. Iemand anders vroeg of de, Berel, iemand anders vroeg of de, de aankomst die dus hier in Nederland uh, hun te beurt viel overal gelijk is. Recht meer vanaf. Uh, this is uh, another question whether the, the um, there was any difference in the reception you received in Holland from the reception in other countries. No, well it was it different was, language. and <laughs> but it was a great. We had a bit of a fight. Fight with The press. The press had a fight with the police. Yeah, that, that was the that only was difference. A bit different. The, the reception, a bit The reception from all the, you know, the, teenagers and things was great. Yeah. Teenagers. Very good. Very good. <laughs> Weer een vraag waar ik wel eens eh, moeite mee heb gehad. Ik heb namelijk, uh, eh, afijn, je hoort het wel, ik heb namelijk diezelfde bewering al eens gedaan. <clears throat> wat betekent het woord Beatle nou precies? Kever of, eh, of beat? veel succes. Yes. Ja, of het ritme wil zeggen dus, de beat of kever. The exact meaning of the word beetle. Who explains? Yeah, it's kever. Kefir. that's, that's beetle. Kefir in England is beetle. Only with double E, B E E T, and then is B E A T. Ah, you get it? That's it? Goed. Dan is er een vraag van iemand. Eh, Berend, daar kan ik namelijk niet bij komen met de microfoon. Maar eh, die wilde graag weten wanneer het, eh, het hele beeld van de, de tienermuziek, van de popmuziek gaat veranderen. Of dan de Beatles meegaan. He, dat zij dus, als dus op een gegeven ogenblik big band helemaal in is... gaan ze dan bij een big band zingen en uh, gaan de gitaren dan aan de kant. I, I think the Amon has asked us whether you will go along with any change in taste. Uh, no. Well, you never know because we have well, we come along with... with, with, yeah. We don't notice ourselves, but people always say that we've changed a bit. We can't notice it. So we probably will change a little. But, we wouldn't um, play trad. We wouldn't do anything like drastic like you say with a big band or anything like that because we don't enjoy that kind of music. You just do this kind of music because you enjoy it. Because that's... we like it. Well, that's you know that's the main reason. If we didn't, we'd give up tomorrow. Oh, yeah. So it's, it's not really the money. You. Well, well we played for five or six years without money. With no you money. put it off. <laughs> I was getting. Is nog een, eh, een vraagje voor. Uh, Ringo eigenlijk, hè? Beatles, willen jullie veel goed aan Ringo doen? Oh, this girl. <laughs> Meer de groeten dus. En er was er nog oh. één vraag van hier. Wanneer gaat het nou eens beginnen? <laughs> wanneer, de Beatles, wanneer de Beatles nou eens gaan beginnen. Nou, je ziet, ze zitten daar enorm gezellig. Uh, Herman, eh, vraag maar of, ze, of de zaal daar eh, bereid toe is. Ja, zou iedereen het leuk vinden wanneer de Beatles nu hier binnenkwamen? Je hebt het gehoord, Berend. Ik dacht het enthousiasme is matig, maar dat zal wel blijken als ze de gezichten laten zien. We kunnen ze natuurlijk om de Beatles laten roepen, hè? We kunnen ze roepen, misschien komen ze vlugger. Het is een soort eh, Sinterklaasje, kom maar binnen met je uh, knecht. Oké.